uur. Door Megens met het NOS-journaal. De oud-minister van Financiën op Curaçao, George Jamalodin... is door Venezuela uitgeleverd. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn... van de moord in 2013 op de populaire politicus Helmin Wiels. De man die de moord pleegde zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Jamalodin is bij zijn aankomst in Willemstad direct aangehouden en vastgezet. De top van de Belastingdienst wist veel eerder dan tot nu toe bekend was... dat er grote problemen waren bij de inning van de erf- en schenkbelasting. Dat blijkt uit documenten die Nieuwsuur kreeg na een WOP-verzoek. Eind vorig jaar werd staatssecretaris Snel verrast... door de achterstand bij de inning van erf- en schenkbelasting. Er werd 450 miljoen euro minder opgehaald dan verwacht. Maar al bijna een jaar eerder hebben ambtenaren gewaarschuwd... dat de continuïteit gevaar loopt. VN-secretaris-generaal Guterres heeft Iran, Rusland en Turkije opgeroepen om alles te doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat burgers in de Syrische provincie Idlib beschermd worden. Het leger van de Syrische president Assad denkt erover om met steun van Iran en Rusland het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië aan te vallen. Guterres is bang voor een bloedbad als het werkelijk zover komt. Het concern Autostrade komt niet in aanmerking voor de herbouw van de ingestorte brug in Genua. Minister Toninelli heeft de wegenbouwer uitgesloten als kandidaat. Hij benadrukt dat de brug is ingestort door slecht onderhoud door Autostrade. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 3000 kilometer aan Italiaanse tolwegen... en zegt dat het al veel meer reparaties aan dat wegennet heeft gedaan... dan het volgens afspraken verplicht is. Toch wil Toninelli de herbouw laten doen door een bouwbedrijf dat door de staat wordt gecontroleerd.